someday I guess I find myself on to take the place of my true love. But as long as I live, I know. I'll... Helaas, dit is weer het einde van twee uur Muziek Boulevard. Ik hoop u volgende week weer terug te treffen aan de radio...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 In één geval is brood ermee in aanraking geweest. De NVWA wijst erop dat Bakkersland de betreffende partij brood heeft teruggehaald. Mocht iemand er toch van hebben gegeten, dan zijn er niet of nauwelijks risico's geweest, zegt de NVWA. Op de A12 heeft de politie zo'n 140 kilometer lang een auto achtervolgd. De achtervolging begon na een inbraak in Gaanderen in de Achterhoek... en eindigde in Blijswijk in Zuid-Holland. Bij de achtervolging werden verschillende politiewagens en een politiehelikopter ingezet. Bij Blijswijk werd de inbreker uiteindelijk klemgereden. Niemand raakte gewond, wel zijn twee politieauto's beschadigd. Lokalburgemeester burgemeester Van Gelder van Wijk bij Duurstede legt voorlopig zijn taken neer. De VVD'er is in opspraak gekomen door berichten dat hij betrokken is geweest bij wietteelt. Volgens het AD had Van Gelder via een tussenpersoon in Arnhem een huis gehuurd... waar later een wietkwekerij werd opgerold. Hij zou zijn verraden door de tussenpersoon aan wie hij zwijgeld had beloofd, maar niet betaald. De thriller Inferno van de Amerikaan Dan Brown is het best verkochte boek in Nederland van het afgelopen jaar. Daarvan werden bijna 377.000 exemplaren verkocht. Op de tweede plaats komt En uit de bergen kwam de echo van Galet Hosseini. En op de derde plaats de heruitgave van Stoner van de Amerikaan John Williams uit 1965. Vorig jaar werden 41 miljoen boeken verkocht, een daling van iets meer dan 8% ten opzichte van 2012. Het weer, het waait stevig uit zuidwest tot west, vooral aan zee, met windstoten tot 80 km per uur. Verder zijn er buien. Vannacht wordt het droog met opklaringen en minimaal rond 3 graden. Morgen overdag droog en zonnig en wat minder wind bij een graad of 8.